Dat blijkt uit cijfers die de spoorwegen vandaag bekend maakten. 2% van de treinen viel uit, terwijl dat maar 1,5% mag zijn. En 13,4% had meer dan 3 minuten vertraging, terwijl dat 13% mag zijn. De NS wijst erop dat het winterweer het spoor behoorlijk ontregeld heeft. De tevredenheid van de treinreizigers is vorig jaar toegenomen. En ook de waardering voor het op tijd rijden nam toe. Minister Eurlings heeft niet de indruk willen wekken dat hij de mening van de ANWB belangrijker vindt dan die van de Tweede Kamer. In het vraaguur zei hij dat uiteindelijk de Kamer beslist. Veel fracties reageerden kritisch op zijn uitspraak dat de heffing er niet komt als de ANWB het plan afwijst. De minister zei vandaag dat hij steeds het belang van draagvlak heeft willen benadrukken. en wilde vooral laten zien dat hij open staat voor kritiek. Het Academisch Ziekenhuis Maastricht heeft de postcode-check voor patiënten van de afdeling immunologie opgeschort. De afgelopen maanden werden verschillende patiënten met ernstige immuunziekten geweigerd, omdat ze niet in het postcodegebied van het ziekenhuis woonden. De maatregel zou nodig zijn om de specialistische zorg te kunnen blijven betalen. Minister Klink vroeg het ziekenhuis om opheldering en wees erop dat ziekenhuizen juist extra geld kunnen krijgen voor deze zorg. Er is een nieuwe CAO voor de grootmetaal. En daarin hebben de werkgevers en vakbonden afgesproken dat oudere werknemers toch met vervroegd pensioen mogen. Dat was het belangrijkste onderhandelingspunt. En ook stijgen de lonen de komende 15 maanden met 1,65 procent. Onder de CAO e voor de grootmetaal vallen 180.000 werknemers bij bedrijven als ASML, DAF Trucks, Netcar en Stork.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 Yeah, I heard he got that hot new thing. It's called Switch. Let's get it going. Hey, hey, hey, turn it over. Hey. vibe a second. This a club, girl, while you arrive naked. Hit that how the veteran glide the record. But don't download, go out and buy the record. Hey! <laughs> Something sexy about a girl around her. I mean, real clean, ain't got a touch or nothing. It ain't like I like a chick a chick or something. I'm just a sucker for a hot track.